Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Na verwachting brengen de informateurs Roosentaal en Wallagen vanmiddag verslag uit aan koningin Beatrix... over het mislukken van de onderhandelingen voor Paars Plus. Na twee weken van overleg liepen de gesprekken tussen VVD, PvdA, D66 en GroenLinks gistermiddag stuk. De vier partijleiders zijn teleurgesteld dat hun poging op niets is uitgelopen. Struikelblok was vooral de mate van bezuinigen. VVD-leider Rutte houdt vast aan minimaal 18 miljard euro tot 2015... Maar PvdA-leider Cohen vindt dat te veel. Verder praten had volgens de twee grootste partijen geen zin meer. Rutte stuurt nu aan op een middenkabinet van VVD, PvdA en CDA. Cohen voelt daar weinig voor. De Britse premier Cameron is niet van plan de vrijlating van de Libiër Megrahi, die vastzat voor de Lockerbie-aanslag, te onderzoeken. Dat is niet nodig om mij duidelijk te maken dat het een slecht besluit was, zei Cameron na een gesprek in Washington met president Obama. Amerika had om een onderzoek gevraagd. Cameron beloofde wel opnieuw naar het besluit te kijken... om te zien of er meer bekend had moeten worden over hoe dat is genomen. Bij de aanslag in 1988 vielen 270 doden... toen een Amerikaans passagiersvliegtuig ontplofte boven Lockerbie. McGrath werd vorige zomer door Schotland op humanitaire gronden vrijgelaten. Hij zou nog maar drie maanden te leven hebben, maar hij leeft nog steeds. In Nijmegen zijn bijna 39.000 wandelaars vertrokken voor de tweede dag van de Vierdaagse. Gisteren vielen op de eerste dag 1154 wandelaars uit. Dat zijn er ruim twee keer zoveel als normaal. Volgens de organisatie kwam dat door de hitte. Tientallen wandelaars werden bevangen door het warme weer. Vier van hen moesten naar het ziekenhuis. Vanwege de hitte was de start een uur vervroegd... zodat de meeste wandelaars voor het heetst van de dag de finish konden passeren. Vandaag is het minder warm en was de start weer gewoon om vier uur vanochtend.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 Thank you. waiting for your love, and all the time it's been here right in front of me. meest gedaan heeft aan het Nederlandertje pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. Al 20 jaar. Ja. Dit is 20 jaar ZFM. chillin'.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 mij niet een ademloos gesprek. En misschien zie ik je inside 的用力。 your eyes and see with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 see with me. to pretend, and that's the difference with me. ZFM Zandvoort.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 right now. Wish right now. Wish right now.